dondert en het bliksemt en het meters bieren Het wordt dus pompen of verzuipen, dat de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Behoed je voor het ergste, wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eenzaam en dan nooit meer. De hemel breekt pas open en dan gaat het het dondert en het regen en het regent meters te Het wordt dus of verzuipen, als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Ja, ja.